Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederlandse jongeren horen nog steeds bij de gelukkigste van Europa... blijkt uit vierjaarlijks onderzoek van onder meer de Universiteit Utrecht. Over het algemeen gaat het goed met ze. Zo hebben ze meestal een goede band met hun ouders. Maar het alcoholgebruik onder jongeren daalt niet... terwijl de leeftijd waarop alcohol is toegestaan is verhoogd naar 18 jaar. Ze zijn wel minder gaan roken... En verder blijkt ook dat jongeren meer druk ervaren door hun schoolwerk. De Afghaanse man die in Amsterdam een aanslag pleegde door twee mensen neer te steken, hield er rekening mee dat hij zijn daad niet zou overleven. In zijn woning in Duitsland is een testament gevonden, heeft zijn advocaat gezegd. De twee Amerikanen die de man neerstak, herstellen goed. Volgens de Amerikaanse ambassadeur gaat het beter met hen. In Noorwegen zoekt de recherche naar een vermiste Nederlander, de 47-jarige Arjen Kamphuis. Hij was op vakantie in Noorwegen, maar is al sinds 20 augustus niet meer gezien. Mogelijk is hij de bergen ingetrokken. Kamphuis is een bekende cybersecurity specialist uit Amsterdam... en werd vorige maand alweer op zijn werk verwacht, maar is daar dus niet verschenen. Het meisje uit Rotterdam dat in Egypte onverwacht is bevallen van een zoon... kan waarschijnlijk toch snel terug naar Nederland... Volgens haar moeder kan ze donderdag een noodpaspoort ophalen. De 18-jarige Rotterdamse kon haar kindje niet in Egypte aangeven... waardoor ze langer in Egypte vast zou zitten. Maar daar is nu dus een oplossing voor. Serena Williams heeft zich eenvoudig geplaatst... voor de halve finales van de US Open. Ze versloeg vannacht Carolina Pliskova in twee sets. En door de uitschakeling van Pliskova... doet er geen enkele top 10 speelster meer mee...